Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Slecht nieuws voor alle mensen die graag carven, prikken en ollies maken. Oftewel skiën en snowboarden. Op veel plekken in Europa kan dat straks niet meer. Door de opwarming van de aarde zal er in meer dan de helft van de skigebieden hier een sneeuwtekort komen, zeggen onderzoekers. Weerman Peter Kuipers-Munneke weet meer. Als je geen gebruik zou maken van kunst, sneeuw dan bij 2 graden opwarming, we even in herinnering brengen, we zitten nu op 1,2 graden opwarming. Dan kan eigenlijk de helft van de skigebieden al niet meer zonder kunstsneeuw. En mocht de opwarming uitkomen op 4 graden, dan zal 98% van de skigebieden in Europa afhankelijk zijn van kunstsneeuw. Ja, en sneeuwkanonnen met die kunstsneeuw zijn eigenlijk geen optie, omdat ze veel stroom en water verbruiken. We zijn pas drie wedstrijden onderweg, maar de eerste eredivisietrainer is alweer ontslagen. Michael Silberbauer is op straat gezet door FC Utrecht. Hij was pas negen maanden bezig, maar de club heeft er geen vertrouwen meer in. Utrecht heeft alle potjes tot nu toe verloren. In ons land heeft een nieuwe moordhoofdstad, Rotterdam. Er werden vorig jaar 16 mensen gedood, zes meer dan in Amsterdam. En het is voor het eerst in 15 jaar dat Rotterdam hoger eindigt dan Amsterdam. In het hele land kwamen 142 mensen om door moord of doodslag. Dat zijn er 16 meer dan een jaar eerder. Demissionair minister Wopke Hoekstra mag vandaag op sollicitatiegesprek bij Ursula von der Leyen. De baas van de Europese Commissie is ook zijn mogelijke nieuwe baas. Hoekstra is door het kabinet naar voren geschoven om eurocommissaris Frans Timmermans op te volgen blijft niet bij één sollicitatiegesprek. Hij moet ook nog de Milieucommissie van het Europees Parlement overtuigen. Dat vertelt correspondent Kizia Hekster. Als hij die hoorzitting overleeft... dan moet hij eh, daarna ook nog een meerderheid van het hele Europese parlement eh, zien te verwerven. Maar dan is het inmiddels, eh, inmiddels vermoedelijk wel oktober.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 Zandvoort. in another way ZFM. 24 uur per dag. Hete zomerhits. Word wakker met mijn sokken aan. Dans in mijn t-shirt op mijn sloffies. Sta voor het raam los te gaan. Drink veel melk met een beetje koffie. Zie voor de deur de postman weer.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 Ben elke Want als ik meeging met de stroom, had ik mezelf nooit leren kennen. Liever lekker gek dan doodgewoon, dus laat me maar zwemmen. Een vreemde eend, die kwak de best, want ik kwak niet als de rest. Beter waggelen dan wankelen en mij vertrouwde nest.